baan en zes particuliere spoorbedrijven doen aan de werkonderbreking mee. In de afgelopen weken organiseerden ze al drie kleinere stakingsacties. Ze eisen meer loon. Tottenham Hotspur en Schalke 04 hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Tottenham speelde in Londen met 0-0 gelijk tegen AC Milan. De Engelsen hadden het eerste duel in Italië met 1-0 gewonnen. Schalke won in Gelsenkirchen met 3-1 van Valencia. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag wat regen. De zuidwestenwind is hard tot stormachtig aan zee.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 song. cannot fight no more. You must want to look your son in the eyes when he asks you what you did it for. Cause all day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come and young. I don't know why. Why do we keep holding on? I don't know why. Pretending to be oh so strong. Oh, why? Is there something no one told me? Something very wrong. it to you.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 This love is unbreakable. Share the laughter, share the tears. We both know we'll go on from here, cause together my arms. That's where you belong. I've been touched by the hands of an angel. I've been blessed by the power of love.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 De Dalai Lama wil zijn opvolging regelen tijdens de zitting van het Tibetaanse parlement in ballingschap die over een paar dagen begint. De Dalai Lama blijft wel aan als spiritueel leider van de Tibetaanse boeddhisten. Libische militairen hebben drie verslaggevers van de BBC bijna 24 uur vastgehouden en mishandeld. De drie werden in een legerbarak geblinddoekt, vastgebonden en onder schot gehouden. De Libische leider Gaddafi is een diplomatiek offensief begonnen. Hij heeft gezanten gestuurd naar een aantal Europese hoofdsteden naar Cairo. De EU, de NAVO en de Arabische Liga praten de komende dagen over Libië. Nobelprijswinnaar Mohamed El Baradei wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in Egypte... die mogelijk later dit jaar worden gehouden. Maar hij doet alleen mee als er een heel nieuwe grondwet komt... en niet alleen een aanpassing van de huidige grondwet... zoals het leger wil dat Egypte nu bestuurt. De A58 tussen Eindhoven en Breda is bijna 9 uur lang in beide richtingen dicht geweest vanwege een gekantelde vrachtwagen. De truck kantelde gisteravond bij Tilburg en vervoerde zo'n 80 tot 100 vaten met chemicaliën. Wat voor vloeistof in de vaten zat is nog onduidelijk. Geen van de vaten is gaan lekken. Voor het tweede achterin volgende jaar is de Mexicaanse miljard